Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Radicaal-islamitische strijders van ISIS hebben de grootste olieraffinaderij van Irak veroverd. Er werd ruim een week omgevochten. Gisteren zou er zelfs zwaar gevochten zijn. Of er nog personeel in het complex is, is niet duidelijk. Buitenlandse medewerkers waren vorige week al geëvacueerd en de productie was teruggeschroefd. De raffinaderij bij Baji levert een derde van alle brandstoffen in Irak. De Soenitische extremistische groep ISIS is bezig met een opmars. De Amerikaanse minister Kerry heeft in Bagdad premier Maliki opgeroepen om Soenieten een plaats te geven in de regering, om zo de opstand te bedwingen. De families van Lisanne Vroon en Chris Kremers gaan ervan uit dat de zoekactie naar de twee vrouwen in Panama doorgaat. Ze hopen nog altijd dat er duidelijkheid zal komen over de verdwijning van de twee. Dat blijkt uit een verklaring van de familie na de bevestiging vanuit Panama dat menselijke resten die donderdag werden gevonden van Lisanne Froon zijn. Ze wijzen erop dat er van Chris Kremers nog geen sporen zijn gevonden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar botresten. De woordvoerder van de familie spreekt van een trieste dag. Nederland speelt zondag de achtste finale van het WK voetbal tegen Mexico. Dat land won vanavond met 3-1 van Kroatië. Dat is uitgeschakeld. Brazilië won met 4-1 van Cameroen en neemt het zaterdag op tegen Chili. Eerder op de avond won Nederland met 2-0 van Chili. De doelpunten werden gemaakt door Leroy Fer en Memphis Depay.